Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De BBB in de Eerste Kamer heeft senator Robert van Gasteren uit de fractie gezet. Vrijdag zegde van Gasteren tijdens een partijbijeenkomst zijn BBB-lidmaatschap op. Hij en een aantal anderen schreven een kritische brief aan het bestuur... waarin ze oproepen tot professionalisering van de partij. Van Gasteren wilde in de Eerste Kamerfractie blijven... maar fractieleider Lagas wil dat niet hebben. Volgens haar horen fractieleden lid te zijn van de partij. Of Van Gasteren zijn BBB-zetel teruggeeft is nog niet bekend. Israël zegt een nieuwe reeks aanvallen te hebben uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In het noordwesten van Iran vielen drie doden bij een aanval op een moskee. Andersom heeft Iran ook Israël weer vanuit de lucht aangevallen. Onder meer in Jeruzalem en in de buurt van Tel Aviv. Daarbij raakten acht mensen licht gewond. Een politieagent die twee jaar geleden in Leeuwarden een kogel op een automobilist afvuurde, wordt vervolgd. De agent wilde s'nachts samen met een collega twee mensen in een auto controleren na een melding van een woningoverval. De mannen gingen er vandoor, waarop de agent op de auto schoot. Hij raakte daarbij de bestuurder, die vervolgens een ongeluk veroorzaakte. En beide inzittenden raakten daarbij zwaar gewond. Volgens het OM heeft de agent zich niet gehouden aan de geweldsinstructie. Het staat vast dat de mannen niet betrokken waren bij de overval. De zeldzame rivierprik doet het goed op de Veluwe. De visjes planten zich succesvol voort, zeggen onderzoekers. Rivierprikken zijn een centimeter of dertig lang en hebben een zuigmond. Ze komen moeilijk van het ene leefgebied naar het andere. En daarom helpen de onderzoekers door ze over te zetten. Voor het eerst zijn nu paaiende rivierprikken gezien, meldt de wetenschappelijke website Nature Today. Het weer. Er zijn stapelwolken met enkele buien. Tussendoor is er zon bij 9 tot 12 graden. Morgen in het westen bewolkt en in het oosten zon. En dan wordt het nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB.